een Klomp met het NOS-journaal. In een woonwijk in Veenendaal zijn enkele Aziatische tijgermuggen ontdekt. Die kunnen allerlei tropische ziektes overdragen, mogelijk ook het Zika-virus. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gaat de muggen uit voorzorg bestrijden. Plassen, vijvers en ander stilstaand water in Veenendaal... worden met een larvendodend middel bespoten, zegt de NVWA. De tijgermug komt sporadisch voor in Nederland... maar na de uitbraak van Zika in Zuid- en Midden-Amerika is de NVWA extra alert. Op Bonaire is een agent doodgeschoten door verdachten van een inbraak. Volgens lokale media was het een Nederlandse agent die op Bonaire was gestationeerd, maar dat wil de politie niet bevestigen. De agent werd neergeschoten tijdens een achtervolging nadat de inbrekers door de politie waren betrapt. Hij is later in het ziekenhuis overleden. Er zouden enkele verdachten zijn opgepakt, hoeveel is niet duidelijk. Een man van 59 die gisteren gewond werd gevonden in een tuin in het Friese Oudwoude is overleden. Zijn 55-jarige vrouw werd gisteren al doodgevonden in hun huis. Vermoedelijk is zij door haar man om het leven gebracht. De brandweer was naar het huis gegaan na een brandmelding. Die vond de slachtoffers. De man werd met ernstige brandwonden naar het brandwondencentrum in Groningen gebracht. Daar is hij vanochtend overleden. Bij twee aanslagen in het oosten van Turkije zijn zeker zes mensen om het leven gekomen. In totaal zijn ruim 200 mensen gewond geraakt. Bij beide aanslagen ging een autobom af voor een politiebureau. Vanochtend kwamen bij een grote explosie in Oost-Turkije zeker drie politieagenten om. Vannacht kwamen ook drie mensen om het leven bij een autobom, één agent en twee burgers. Volgens Turkse autoriteiten is die eerste aanslag gepleegd door de Koerdische terreurorganisatie PKK. Het weer op de meeste plekken flink zonnig. In het zuiden en noorden wel kans op wat bewolking. Met in het zuiden ook kans op een enkele bui. Het is 22 tot 26 graden. Morgen in de loop van de dag bewolkt en enkele buien. Daarbij is lokaal kans op onweer. Het blijft wel warm met maximaal 27 graden. Dit was het en... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB.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 Deze twee uur zijn bestemd voor Matchbox, derde jaargang, aflevering nummer 31. U kunt eh, op diverse manieren naar ons luisteren in Zandvoort via de kabel op 104.5, in de ether op 106.9. En als je via de, het internet wil kijken en luisteren, tik je even in ZFM-live. En mijn naam is Bart van der Meer. Ondanks het warme weer gaan we beginnen met twee heerlijke pittige nummers. Eerst Survivor en daarna The Who. Heel veel plezier de komende twee uur. de eh, Who met eh, Won't Get Fooled Again van het album Who's Next. En, en dat was in 1971. hebben we begonnen, we gaan helemaal, helemaal verward praten, dat moeten we niet doen. Eh, we begonnen met een nummer van ehm, de groep Survivor. En dat is uit 1982. En dat was een hit. En dat kwam ook voor de soundtrack van de film Rocky 3. We gaan nu even heel erg rustig aandoen. En dat kan alleen maar met eh, de heer... Die, nee, uh, Perry Como. Ik wou Dean Martin zeggen, maar Perry Como. Uit 1959. Perry Como met Mandolins in the Moonlight. Mandolins. out in Venice in a gondola beneath the skies of blue. And yet it seems we're there, Signorina, when I'm close to you. Cause I hear mandolins in the moonlight, mandolins in the moonlight. See what magic you start. A song of Italy sings in perfect tune with the strings of my heart. We won't be tossing coins in the fountain down in Rome tonight. And yet my dreams come true, Signorina, when you hold me tight. Cause I hear mandolins in the moonlight get start. The song of Italy sings in perfect tune with the strings of my heart. you, senorina, and that goes for me. Cause I hear mandolins in the moonlight, mandolins in the moonlight. See what magic you start. The song of Italy sings in perfect tune with the strings of my heart. 1959 was dit. En eh, de zanger, dat was uh, Perry Como. Mandolins in the Moonlight. Zijn we toe aan de top 40 van 50 jaar geleden. 18 eh, augustus 1966. Vijf nieuwe binnenkomers. vier daarvan in de regionen van 30 naar 39. En de hoogste nieuwe staat in de 20 tot 29. We beginnen met 39. Hier is Percy Sledge, Warm and Tender Love. 39. Warm and Tender Love van Percy Sledge. Eh, vier plaatsen hoger op 35 vinden we Cliff Bennett en de Rebel Rousers... met een nummer dat voorkomt op het album A Revolver van de Beatles. Got to Get You Into My Life. En de versie van Cliff Bennett en zijn Rebel Rousers... werd geproduceerd door Paul McCartney. Nieuw op 35, Got to Get You Into My Life. was alone I took a ride, didn't know what I would find. But another road, maybe I could see another kind of man. stay there. If I'm true, I'll never leave, and if I do, I know the way. Dat was de grootste hit van Cliff Bennett en zijn Rebel Rousers. En ook de laatste zo'n dus beetje. Hiervoor hadden ze nog een hit met eh, One Way Love. We gaan nu naar nummer 34. En die komt uit Amerika. Lee Dorsey, soulzanger met eh, Working in the Coal Mine. Working in a coal mine, going down, down, down. working in a coal mine. Whoop, about to slip down, working in a coal mine. Going down, down, down, working in a coal mine. Whoop, about to slip down. Five o'clock in the morning, I'm already up and gone. Lord, I'm so tired. How long can this go on? Daddy working in a coal mine, going down, down, down, working in a coal mine. Whoop about to slip down, working in a coal mine, going down, down, down, working in a coal mine, oops, about to slip down. Cause I make a little money, hauling coal by the ton, but when Saturday rolls around, I'm too tired for having fun. Too tired for having. I'm just working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, whoop, about to flip down. Working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, whoop, about to slip down. Lord, I'm so tired. How long can this go on? Dada working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, whoop, about to flip down. Working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, whoop, about to flip down. Five o'clock in the morning, I'm already up and gone. Lord, I'm so tired. How long can this go on? Dada working in a coal mine it down, down, down. Working in a coal mine, whoop, about to flip down. Working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, whoop, about to slip down. Cause I make a little money, all the gold by the ton. But when Saturday rolls around, I'm too tired for having fun. Too tired for heaven. I'm just working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, whoop, about to slip down. Working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, whoop, about to slip down. Lord, I'm so tired. Nou, eerlijk gezegd, dat zou ik ook worden van het werken in de kolenmijn. Working in the Coal Mine. En het was Lee Dorsey op 34. Eén plekje hoger, de favoriete zanger van Hans. En daar is hij dan op 33, Jim Reeves en Distant Drums. I hear the sound weten wat je zingt. Want Mary, Mary Me... dan moet je dan weer eh, goed op papier zetten natuurlijk. Hè? Want Mary... de eerste Mary is de meisjesnaam... en de tweede is het huwelijk aanzoek. Precies. Goed. Dat was Jim Reeves met Distant Drums... Eh, nieuw op 33. En de klapper van de week, dat is deze. De klapper van de week. En dat is Roy Orbison op 25 met Too Soon To Know. It's too soon to know if I can forget her. My heart's been broken into many pieces, and it's too faces and it's too soon to know En het grappige van het geheel is dat eh, dit was de hoogste binnenkomer, maar eh, het, was, het werd de kleinste hit van de vijf. Jawel, die andere vier weer allemaal knijters. En Too Soon To Know viel niet in die categorie. In het eerste uur van Zandvoort Luncht hoorde je You've Got a Friend, gezongen door James Taylor. En wij draaien de eh, originele uitvoering van Carole King voor haar album Tapestry uit 1970. Friend van Carole King van haar album Tapestry uit 1970. En ik kan je melden dat het hele album is een aanrader. Dus zijn we toe aan de tip van Willem. En die komt eh, deze keer van het album Flowers in the Dirt uit 1989. Een album van Paul McCartney. Een album waarbij, waar hij een samenwerkingsverband had met Declan McManus. Hij schreef vier nummers met hem. En Declan die kennen we beter onder zijn eh, artiestennaam Elvis Costello. En een van de nummers die hij <laughs> niet samenschreef met hem... Dat is de tip van Willem van het album dus Flowers in the Dirt. Hier is McCartney en This One. Did I ever take you in my arms, look you in the eye? tell you that I do. Did I ever open up my heart and let you look inside? If I never did it, I was only waiting for a better moment that didn't come. There never could be a better moment. sliding above the ocean. Our God is riding upon his back. How come the water and bright the rainbow. Fade this world to black. Did I ever touch you on the cheek? Say that you were mine was hem, de tip van Willem van het album Flowers in the Dirt. En het heette This One. Van de week eh, zat ik op eh, eh, WhatsApp met mijn schoonkleinzoon. Jawel, dat kan tegenwoordig natuurlijk ook. En hij was bezig met het draaien van vinyl. Voor iemand van pakweg begin 30. Toch wel heel bijzonder. En wat had hij opstaan? Bijvoorbeeld deze. dank aan Harmon Oostra uit Wolvega. Dit waren de Shadows en de B-kant van Guitar Tango. En dat heette Nivrum. En als je dat omdraait krijg je Marvin. Jawel. Eh, we gaan naar That'll Be The Day van Buddy Holly. En dat is door heel veel mensen opgenomen. Ook door de Quarrymen. Die gaan we niet draaien. Maar die kun je vinden op Anthology 1. De versie van de Quarrymen. Also known as The Beatles. Hier is Buddy Holly. cry. You say you're at your heart. So if we ever part, then I leave you. You sit and hold me and you tell me boldly that someday, well, I'll be through. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave. You know it's a lie, cause I be the day. be the day. 1957 Buddy Holly samen met zijn Crickets en That'll Be The Day. Er zijn van die dagen zo warm, dan ben je loom en lusteloos. En dan wil je alleen maar op een stoel liggen, zo'n relaxed stoel, drankje bij de hand, onder de parasol en luisteren naar Jonathan King. met Lazy Bones. Lazy bones, bones. sleeping in the sun. Bones. How you gonna get your day's work done? Never get your day's work done. Sleeping in the noonday sun lazy bum, sleeping in the shade. How you gonna get your cornmeal made? Never get your cornmeal made. Sleeping in the evening shade. When taters need spraying, I bet you keep praying. The a lazy bones, sleeping in the sun. How you gonna get your day's work done? Never get your day's work done. King, een man met vele gezichten. Hij was ook de man die in Engeland een hit had... met de Engelse vertaling van de Smurfen. Jawel, dit was Lazy Bones. Gaan we toe naar een hit uit 1965, een top 100 hit. France Gall, Poupée de Sire, Poupée de Son. chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, Brisée en mille éclats de voix. Autour de moi, j'entends rire les poupées de chiffon, celles qui dansent sur mes chansons. wish I can't be dit uit 1965 met Frans Gall en Poupée de Cire, Poupée de Son. Uit 1965 dus, jawel. Zijn we toe aan de laatste van dit eerste uur. En die komt uit 1993. Ja, ja, Billy Joel en The River of Dreams. Hij brengt ons naar drie uur. En dan zijn we na het nieuws en de berichten weer terug bij u.